Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf nu kan je weer een biertje en bitterballen op het terras bestellen, want de boel wordt vandaag weer een beetje versoepeld. Sommige mensen kunnen niet wachten, maar er zijn ook die nog even thuis blijven. Het is misschien wel een beetje te vroeg, maar ik snap dat eh, mensen er aan toe zijn en eh, met dit lekkere weer al helemaal. Ik wil ook graag dat het open gaat, maar eh, ja, het voelt eh, wel een beetje dubbel. Dat, eh, dat heb ik wel. Belgische burgemeesters hopen niet dat hun inwoners de grens oversteken voor een pintje. In België gaan de terrassen pas over anderhalve week open. Ik kan alleen maar oproepen, gebruik uw gezond verstand. Doe dat niet, want daardoor gaat de crisis alleen maar langer duren. Blijf voorlopig weg van de Maastrichtse terrassen. En er gaan meer versoepelingen in vandaag. Zo mogen winkels weer klanten ontvangen zonder afspraak. En verder mogen mensen weer twee bezoekers tegelijk ontvangen. En kunnen er meer mensen naar een begrafenis. Twee op de drie oud-turnsters heeft te maken gehad met fysieke of geestelijke mishandeling door hun trainers, staat in een groot rapport. Volgens de onderzoekers moet er een complete cultuurverandering komen binnen de turnsport. Slachtoffers moeten excuses, betere nazorg en een financiële vergoeding krijgen, zeggen ze. Als je meer dan 100.000 euro op de bank hebt staan, moet je ook bij de Rabobank vanaf juli geld betalen. De negatieve rente wordt een half procent. Eerder voerden ING, de Volksbank en ABN AMRO al zo'n negatieve rente in. Onder de ton krijg je nog wel een heel klein beetje rente. De Koningsdagdrukte gisteren zorgde voor een boel rotzooi in de parken. Dat is niet altijd, eh, dat niet iedereen altijd even netjes zijn afval opruimt, weten ze in Tilburg ook. Kunstenaars hebben een oplossing bedacht. Parkbezoekers moeten zich laten wegen voor ze gaan chillen. Ja, deze groep eh, dames die gaan we nu inwegen. Die hebben nogal eh, grote tassen met eh, eten en drinken waar, bij zich. Dus we, meten hun gewicht bij binnenkomst. En op het moment dat we dan... hun ook wegen bij buitenkomst of bij het verlaten van het park. Dan weten we zo'n beetje wat ze hebben achtergelaten. Deze parkbezoekers moesten er ook aan geloven. Ja, wel lachen eigenlijk. Wat, te wat grappig van jou, om te zien hoeveel jij bij hebt. Ja, ik ben zelf wel iemand die het altijd opruimt. Maar ik zie heel veel mensen die laten gewoon allemaal liggen. En dat vind ik zelf ook asociaal. Dus ik vind het wel goed dat ze dit zo eh, oplossen. En het weer nog volop zon, maar vanuit het zuiden komt er bewolking over vanmiddag.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 Dat staat in een onderzoeksrapport naar aanleiding van misstanden in de turnwereld. Slachtoffers moeten onder meer excuses en een financiële vergoeding krijgen, staat in het rapport. Bij een brand in een hostel in Riga zijn vannacht acht mensen omgekomen. Het vuur brak kort voor vijf uur uit volgens een getuige na een luide explosie. Het pand in Riga zou illegaal als hostel worden gebruikt. Rabobank laat klanten met meer dan 100.000 euro spaargeld vanaf 1 juli een half procent rente betalen. Eerder kwamen ING, de Volksbank en ABN AMRO al met een negatieve rente over spaargeld.